Uur. Jeroen van Kamp met het Internationaal. Journaal. Nederlandse universiteiten zijn steeds terughoudender bij het toelaten van promovendi... die een beurs van de Chinese overheid krijgen. Dat schrijft Trouw op basis van eigen onderzoek. Studenten die een beurs willen van de Chinese overheid... moeten trouw zweren aan de communistische partij... en zijn verplicht te rapporteren aan de Chinese ambassade... in het land waar ze studeren. Vorige maand kondigde onderwijsminister Dijkgraaf aan onderzoek te gaan doen... naar de risico's die het toelaten van Chinese promovendi... mogelijk met zich meebrengt. In Hellevoetsluis, ten zuidwesten van Rotterdam, is vanochtend vroeg een explosief afgegaan. Dat gebeurde bij een woning in de buurt Wittenshoek. Er vielen geen gewonden. Rond kwart over vier werden bewoners opgeschrikt door de explosie. politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Bij een Israëlische luchtaanval op het vliegveld van Aleppo in het noorden van Syrië is gisteravond een militair om het leven gekomen, meldt het Syrische staatspersbureau. militaire functionaris zei verder dat vijf soldaten en twee burgers gewond raakten bij de aanval. Ook zou Israël aanvallen op andere doelen in Syrië hebben uitgevoerd. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten was de aanval gericht op een wapendepot. Israël heeft nog niet gereageerd. De autoriteit persoonsgegevens roept minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het matje. Dat meldt NRC. Hij moet persoonlijk tekst en uitleg komen geven over het gebruik van een algoritme... dat discriminatie in de hand kan werken bij de beoordeling van aanvragen voor Schengen-visa. Die zijn verplicht voor mensen van buiten de EU die naar Nederland willen komen. Het algoritme kiest op basis van gegevens als leeftijd, geslacht en land van herkomst... of ze een aanvraag lang of kort bekeken moet worden. Aanvragen die korter worden bekeken worden veel vaker toegekend. Het weer. De dag begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon vaker door. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het noorden kan wat lichte regen vallen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A27 van Utrecht naar Almere na een ongeluk bij Hilversum.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 Baby, baby, les larmes. Ah. J'ai cru voir une Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Thought the day it disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why don't know.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 Dat gebeurde bij een woning in de buurt Wittenshoek. Er vielen geen gewonden. En bij een Israëlische luchtaanval op het vliegveld van Aleppo in het noorden van Syrië... is gisteravond een militair om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische staatspersbureau.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 I ah, guess you can always sell any dream to me. fall schaduw die rent weg. Dit moet ik in mijn eentje dragen. Van alles geprobeerd, ik heb het maar geaccepteerd. De illusie dat je mij zou laten. Vaak gevlucht, ik vond geen rust.